Start. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het tekort aan fietsparkeerplekken op stations loopt de komende jaren verder op. Staatssecretaris Dijksma schrijft aan de Tweede Kamer dat het tekort zal oplopen tot bijna 100.000 in 2030. Ondanks de bouw van 100.000 extra parkeerplaatsen de komende jaren. De tekorten komen onder meer doordat het aantal treinreizigers dat op de fiets naar het station komt meer stijgt dan gedacht. De staatssecretaris roept gemeenten en andere betrokkenen op goed samen te werken om de knelpunten aan te pakken. Openbare scholen in Los Angeles zijn vandaag plotseling gesloten vanwege een bomdreiging. De lessen waren al begonnen, leerlingen zijn direct naar huis gestuurd. De politie neemt de dreiging, die via internet binnenkwam, zeer serieus. Alle scholen worden eerst doorzocht voor de lessen weer kunnen beginnen. Er zijn 900 openbare scholen in L.A., waarin in totaal meer dan 640.000 scholieren op zitten. In Amstelveen zijn twee metro's op elkaar gebotst. Vier mensen raakten licht gewond, twee passagiers en twee bestuurders. Een metro botste achter op de andere, waardoor is nog onduidelijk. De twee metro's staan nog op het spoor. D66-leider Pechtold zegt dat hij steeds bozer wordt over de manier waarop het kabinet omgaat met de onduidelijkheden rond de Tevendeal. Hij sluit niet uit dat hij na het Kamerdebat van morgen een motie van wantrouwen indient tegen premier Rutte. De D66-leider is vooral kwaad over het steeds uitstellen van antwoorden op Kamervragen. Een groep Nederlandse juristen dreigt een rechtszaak te beginnen tegen Facebook... als de site niet voor 15 januari stopt met het opslaan van Europese gegevens in de VS. Het Europese Hof van Justitie bepaalde eerder dat data van Europeanen niet zomaar in de VS mag worden opgeslagen... omdat de privacy daar niet genoeg is gewaarborgd. Maar bedrijven als Facebook slaan nog altijd gegevens op in de VS. Het weer wisselend bewolkt en overwegend droog bij 7 tot 10 graden. Vanavond in het zuiden regen. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Maar smiddags ook af en toe droog. En dan 11 tot 14 graden. Dit was de ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn vanmiddag vrij veel ongelukken gebeurd. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... voor knooppunt Holendrecht 4 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Del een half uur vertraging. Op de A6 Muiden richting Lelystad voor Almere Poort... 3 kilometer file met 20 minuten vertraging na een ongeluk met drie auto's. Er zijn twee rijstroken dicht... Op de A7 Zandam richting Hoorn voor afrit Horen 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A12 van Utrecht naar Den Haag voor knooppunt Gouwen.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 You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth my floating like a butterfly. New set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, dip, fantasia. Jazz and hip hop, dripping in your dome, it's its own and bop. Funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down.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 kersthits. Hoor je op ZFM. ZFM. Yours it is the sunshine, starlight, the new day. So walk higher than the heartaches, the lie awake. You'll be okay. okay. Yours it is a plane train. The bike rides its soul The Be full of mind, give her heart, be strong.